all the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into. Blow the tears from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 Door dat doelpunt plaatste Frankrijk zich voor het WK. Het doelpunt leidde tot veel commotie in Ierland. De Ierse voetbalbond riep de FIFA gisteren op om een onderzoek in te stellen. De FIFA heeft dat verzoek nu afgewezen. De bond zegt dat de scheidsrechter het doelpunt heeft goedgekeurd en dat het daarbij blijft. Consumenten zijn optimistisch over de ontwikkeling van de economie, blijkt uit cijfers van het CBS over het consumentenvertrouwen. Afgelopen maand is dat gestegen. Consumentenvertrouwen is een graadmeter voor onder meer de bereidheid van mensen om geld uit te geven en het vertrouwen in de economie en de eigen financiële situatie. Sinds april dit jaar zit er weer een stijgende lijn in het consumentenvertrouwen, met in oktober een kleine daling. Autofabrikant Spijker hevelt de gehele productie van de exclusieve sportwagens over naar Groot-Brittannië. Daardoor verdwijnen in Nederland 45 van de 135 banen. De directie marketingafdeling en verkoopafdeling blijven nog wel in Nederland. Volgens topman Muller zal Spijker door de maatregel kosten besparen, omdat er efficiënter gewerkt wordt. De onderdelen van de auto's werden al in Engeland gemaakt, maar de wagens worden in Zeewolde in elkaar gezet.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 我。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 of this empty house. I need a drink to get me out.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 don't leave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 break the mold. Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters. people living there. They're unhappy, each and every day. But hell is not fashion, so what you trying to say? Everybody. go.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 was young. I never